Daarna raakte de auto de gevel van een winkelpand. De appartementen. Het ongeluk gebeurde op het Carboonplein in Kerkrade. De zes gewonden, onder wie een kind, zijn naar het ziekenhuis gebracht. Drie van hen zijn er slecht aan toe. Bij de bouw van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam is vandaag een mijlpaal bereikt. De betonconstructie van metrostation Rokin is opgeleverd. Er is elf jaar aan gewerkt. In 2008 kwam de bouw voor bijna een jaar stil te liggen. Toen bleek dat huizen aan de Vijzelgracht aan het verzakken waren. Nu de betonconstructie klaar is, kan de afwerking van het station beginnen. Over drie jaar moet de Noord-Zuidlijn klaar zijn. Reizigers kunnen dan in 16 minuten van station Amsterdam-Noord naar Amsterdam-Zuid. Wie Tom en Jerry wil kijken via een videodienst van Amazon krijgt voortaan een waarschuwing te zien. De tekenfilmserie is namelijk racistisch, vindt Amazon. Het bedrijf kreeg klachten over een scène met een stereotyp zwart dienstmeisje. In de waarschuwing zegt Amazon dat zulke vooroordelen 70 jaar geleden fout waren en nu nog steeds. In de loop der jaren zijn er al verschillende scènes uit Tom en Jerry geknipt... omdat ze racistisch waren of omdat er werd gerookt. Het weer, steeds meer bewolking, er kan wat lichte regen vallen. Ook morgen wolkenvelden met plaatselijk wat lichte regen. In het noordwesten en zuidoosten kan de zon af en toe schijnen.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 Dat heeft de Raad van State in hoger beroep bepaald. Het is een vergoeding voor de reinigingskosten die de gemeente heeft moeten maken... na de grote brand bij Chemiepak in 2011. Het geld moet worden betaald door het bedrijf zelf en door de bestuurders van Chemiepak. Of daar veel van terecht komt is de vraag, want het bedrijf is failliet januari bepaalde de Raad van State al dat Chemiepak 11 miljoen euro moet betalen aan het waterschap, onder meer voor het opruimen van vervuild bluswater. De Amerikaanse minister Kerry vraagt China om terughoudend te reageren op het massaprotest in Hongkong. Kerry deed zijn oproep voordat hij in Washington een gesprek had met zijn Chinese ambtgenoot. Die reageerde met de opmerking dat niemand zich moet bemoeien met binnenlandse aangelegenheden in China. In Hongkong wordt al dagen geprotesteerd voor meer democratie en minder...